12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Gekund en gemoeten, zegt Schotman. Bij het Dolfinarium in Harderwijk zijn vannacht drie inbrekers gearresteerd. Ze hadden de kluis meegenomen en die lag ongeopend ergens op het terrein. De politie werd gewaarschuwd door de beveiliging van het Dolfinarium. Een van de inbrekers werd al snel gepakt. De twee anderen waren in een vijver gesprongen en probeerden kletsnat een taxi te nemen. Zij werden aangehouden bij het station van Harderwijk. Personeel van gevangenissen en tbs-klinieken heeft vorig jaar ruim 2000 keer melding gemaakt van geweld. Dat is een stijging van bijna 20 in een jaar tijd, zo blijkt uit cijfers van de dienst justitiële inrichtingen die het ANP heeft opgevraagd. Het aantal meldingen over geweld in gevangenissen was het grootst. Volgens de Centrale Ondernemingsraad is de stijging het gevolg van bezuinigingen. De brand in een wolkenkrabber in Hawaii is onder controle. Het vuur brak door nog onbekende oorzaak uit op de 26e verdieping van het appartementengebouw in Honolulu. Er zijn zeker drie doden. In verschillende appartementen zouden nog bewoners vastzitten en er worden ook nog mensen vermist. De slachtoffers van het treinongeluk vannacht in Elst zijn twee jongens van 17. De een kwam uit Elst, de ander uit het nabijgelegen Herveld. Volgens ProRail wilden ze het spoor oversteken naar het andere perron... en werden ze overreden door de trein van Arnhem naar Nijmegen.